Kees Groot met het NOS-journaal. Mensen die het gaswinningsgebied willen verlaten... en de schadeafhandeling mag niet meer door de NAM worden gedaan. De partijen willen dat alles in het werk wordt gesteld... om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen. De Kamerbrede steun betekent dat het beleid na de verkiezingen... waarschijnlijk in een regeerakkoord komt. Gemeenten mogen bij de verkiezingen toch computerprogramma's gebruiken om de totalen bij elkaar op te tellen. Voorwaarde is wel dat de computers niet aangesloten zijn op internet. Om beïnvloeding te voorkomen mogen de uitslagen alleen op papier worden doorgegeven. Volgens minister Plasterk is het op die manier mogelijk de definitieve uitslag zonder vertraging bekend te maken. De man uit Enschede die vorig jaar op een politieauto schoot moet zes jaar de cel in. Ook moet hij een schadevergoeding van 5000 euro betalen. De agenten in de auto raakten niet gewond. De kogel ketste af op de motorkap. De man werd achtervolgd omdat hij in een gestolen auto zat. In Nieuw-Zeeland zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Zo'n 700 hectare bos en meerdere huizen bij de stad Christchurch zijn in vlammen opgegaan. Een militair die bezig was met blussen vanuit een helikopter is omgekomen toen zijn toestel crashte. Volgens de burgemeester is het vuur moeilijk te bestrijden omdat het hard waait. Een voetbalclub uit Bladel heeft het lidmaatschap van vier jeugdspelertjes ingetrokken. Ze verkochten te weinig loten bij de nieuwjaarsloterij. Normaal worden de kosten van de niet verkochte loten afgeschreven van de rekening van de ouders, maar die wilden niet betalen. Een woordvoerder van de club zegt de situatie te betreuren, maar dat het bestuur de regels volgt. Het gaat om bedragen van 10 tot 15 euro. Het weer, het is lenteachtig. In Maastricht is het warmterecord gebroken. Het was daar vanmiddag 17,1 graden. Vanavond meer bewolking en in het westen wat regen. Vanaf morgen wisselvallig en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de rand zat op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer. Naar Den Haag vanuit Amsterdam tussen Roelof Arensveen en Zoeterwoude. Bij Amsterdam op de A10 vielen rijden tussen Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Omrijden kan het verkeer via de A4 en de A9. Een ongeluk op de A12 naar utrecht bij knooppunt Lunetten. Dat levert een kwartier vertraging op vanaf de Meren. Op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Hoograven ook daar een kwartier vertraging. De meeste vertraging bij Rotterdam op de A15 naar Gorkum tussen Hendrik Kiloambacht en Sliedrecht...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 with your love on. Wrap me up on with your love and hold me. Wrap me up on with your love on. Wrap me up on with your love and hold me. Wrap me up on with your love on.